Door de storing komt je gepinde geld niet altijd naar buiten gespuugd. Geen paniek, als het goed is staat het binnen een paar minuten weer op je rekening. Zo niet, bel dan even met je bank. Hoe lang de geldmaten uitstaan is nog niet duidelijk. Ga niet de grens over om te shoppen of wat dan ook. Dat zei Rutte net in het coronadebat in de Tweede Kamer. Mocht je de grens toch over moeten, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer... Eh, bereid je voor en houd je aan de lokale maatregelen. Ga je op vakantie, dan ga je naar je vakantieadres... en dan hou je daar aan alle regels. Maar ga niet lopen shoppen in Keulen of in Antwerpen. Eh, of wij dat ook precies wil doen. Eh, dat is echt onverstandig. Afgelopen dagen wisten Nederlanders winkels in grensplaatsjes te vinden... om nog even gauw kerstinkopen te doen... nu dat hier door de lockdown niet meer kan. Het aantal Drenthe en Vriezen dat een verkeerde uitslag van hun coronatest heeft gekregen... is opgelopen tot bijna 400. Het lab dat de testen checkt had een foutje gemaakt volgens de GGD. Sommige mensen kregen een negatieve uitslag... maar ze bleken eigenlijk wel besmet te zijn en omgekeerd. Als dat zo bij jou is, krijg je een bericht van de GGD. En woon je in Lelystad en ben je alleen... dan kun je een maaltje ophalen bij een wijkcentrum in die stad. Eigenlijk zou er een kerstlunch worden gehouden... maar dat gaat niet door vanwege de coronaregels. En dus kunnen mensen bakjes met kalkoen, stoofpeertjes, pastijtjes en toetjes afkomen halen. We hebben natuurlijk een heerlijk vijfgangen diner... en iedereen die heeft zijn eigen voorkeur in smaak. Maar ik vind zelf de kalkoenroulade met, de, met de salie eh, dat is wel een, eh, een toppetje wat mij betreft. Om het ook een beetje gezellig op te kunnen eten... wordt mensen gevraagd om hun webcam aan te slingeren. Eet je toch nog een beetje met elkaar, is het idee. Het weer. In het hele land duikt de temperatuur weer onder nul. Morgen is het opnieuw een koude en zonnige winterdag... met maxima rond of iets boven het vriespunt. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral nog vertraging op de A9 en de A27. De A9 naar Alkmaar tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer bij een kwartier extra kwijt.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 Aangestuurd door een extreem getalenteerde band. Haar nieuwste album Headed South met erop het prachtige Levadas Lounge. De titelsong van Let the Phoenix Rise staan op datzelfde album. Marta werkt vaak met Franse muzikanten. Ze woont namelijk een deel van het jaar in Bordeaux. like a bad bed. Ghost rider walls ain't seen nothing yet. Broken down bridge Let the phoenix rise Dit is het favoriete album van de maand. Dat waren tracks van het album van de maand juli. Nu over naar het album van deze maand. Over Anthony Ray Wright is weinig te vinden op internet. Behalve dat hij al een tijd bezig is en uit Alpine, Texas komt. Al Travel On heeft blazers en twangy gitaren. Het is mijn favoriete track van zijn album The Foolish. I'm growing cold. Betty Loveless is tegenwoordig bluegrass georiënteerd. Zo ook haar versie van Beautiful Star of Bethlehem. Oh, beautiful star Boom is het 76 e album van Johnny Cash, uitgebracht in 1990. De titel verwijst naar het geluid dat Cash begeleidingsband The Tennessee Tree produceerde. From the fountains and the mountains comes the water running cool and clear and blue. And it flows down from the hills and it goes down to the towns and passes through. When it gets down to the cities, then the water turns into a dirty gray. It's poisoned and polluted by the people as it flows along its way. Don't go near the water, children. See the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, water isn't water anymore. I took my boy fishing to my old favorite fishing hole. I had caught many fish out of that deep, clear water from the time I was a boy like him. After we had fished a few minutes, he said, Did you get a bite yet, Daddy? I said, I think I got a nibble, son. Me too, he said. Then he said, Daddy, if we catch a fish, can we eat him? I said, well, there was a time, son, but this water's bad now, and it might not be safe to eat the fish. But there was a time. There was a time the air was clean and you could see forever across the plains. The wind was sweet as honey and no one had ever heard of acid rain. We're torturing the earth and pouring every kind of evil in the sea. We violated nature and our children have to pay the penalty. Don't go near the water, children. See the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, cause the water isn't water anymore. Don't go near the water, children. See the fish all up on the shore. Don't go near the water, cause water isn't water anymore. De energie en de reacties van het publiek bij Forgot About That spotten van het scherm als je naar deze clip van Runaway June kijkt. Crossroads. Crossroads. Hot stuff. wanna see you again to the World wordt vertolkt door Josh Turner en Rhonda Vincent. De afkomstige zangeres Sarah Smith is regelmatig op tournee in Europa. Ze heeft de rock hoog in het vaandel, maar weet Have Yourself a Merry Little Christmas prachtig neer te zetten. in Holland. Geïnspireerd door country, gecombineerd met moderne folk-invloeden. Zo kan de muziek van Volendammer Paul Bond omschreven worden. Season of the Acorn voelt vertrouwd en verfrissend tegelijk. Mooie song. She's got a in every city where she's asking for a coffee to go. Was on the side of cappuccino. she's flying out for New York City She's the proud owner of her own time Her boots are gate with the mud from the Alamo You can tell her mood by the way she whips her hair I really can't help it I'm so in love side When the loving is low and there's no cloud in the sky You can pay my bill, it isn't that high Ooh, mama What you're doing is right But I just can't stand the idea of you alone you look so pretty. I Google search you on my way home. But no one came up in my search bar but Brigitte Bardot. You can tell the mood by the way she whips her hair. I really can't help it. I'm so in love again. no cloud in the sky. You can bet my bill, it isn't that high. Ooh, mama, what you're doing is right. But I just can't stand the idea of you alone Tennessee River is een blues nummer. dat gaat over de hoop om je doelen te bereiken. De song is geschreven door de 17-jarige Nienke Dingemans en ze vertolkt het ook. De Nederlandse Bob Dylan, Jacques Mees, met opnieuw een prachtige song. Girl from the North Country. De achtergrondvokalen komen voor rekening van Alice Vermeulen. En ook daar zou ik graag meer van horen. Je country uit eigen land. Na het Grammy-winnende album Raising Sand uit 2007... hernieuwen rockdinosaurus Robert Plant en blueszangeres Alison Krauss andermaal hun samenwerking. Plant en Krauss zijn een prachtig zingend duo samen. Luister maar naar Can't Let Go. Met Knock Knock van Steve McClintock klop ik op de deur van het tweede uur. Tot zometeen. nation beating up on. love. I put ten dozen roses in the bed of my truck. till I let go this heavy load. I'm feeling down because my babe left me in in this lonely way, and I cannot wait to see her soon, even if it takes 500 moons. So until then, I'm rolling on. Yeah, I'll go in the promised land I'll get used to the ways of man Why can't I stop what I've done to me Just wishing I could once be free I'm shouting words of yesteryear And I'm wondering why they disappear.